Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt de coronapas voor de amateursport misschien deels in. Dat zei demissionair premier Rutte in het debat. Zoals het nu is bedacht moet iedereen die naar het sportveld gaat... vanaf zaterdag gecontroleerd worden op een CTB, corona-toegangsbewijs. Dus zowel de sporters als het publiek. Rutte wil misschien voor buitensporters een uitzondering maken. Ik denk dat het heel rommelig wordt, maar goed als de Kamer er anders over denkt ik wil hier niet eh, de, de, de zurpiet zijn. Maar alle bezoekers wel. Want als ze de kantine ingaan, moeten ze ook het CTB laten zien. De Tweede Kamer en de sportsector hebben grote bezwaren rond de coronapas bij amateursport, omdat de handhaving daarvan lastig is. Ook Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, denkt dat dat voor sportclubs niet te doen is. Rutte gaat erover nadenken en komt daar later vanavond op terug. Bijna 200.000 werkenden zijn er in inkomen flink op achteruit gegaan tijdens de coronacrisis. En dat heeft de kloof tussen lage en hoge inkomens nog verder vergroot. Dat komt uit een onderzoek van ABN AMRO. Vooral flexwerkers zaten in een lastige positie, weet ook buschauffeur Cheert. We hebben op dit moment geen werk voor je liggen. En eh, ik moet, hoe graag ik je ook hebben wil, uh, ik moet helaas even voorrang geven aan mijn eigen mensen. Want die moeten ook aan het werk. Flexwerkers en mensen met een nul-urencontract konden niet altijd gebruik maken van de steunmaatregelen. Greta Thunberg belooft minder te schelden. Eerder deze week zette ze een liedje in tijdens een demonstratie bij de klimaattop in Glasgow. Ze legde uit waar wereldleiders hun klimaatcrisis mogen stoppen. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis up your arse. Op die teksten kreeg de klimaatactiviste flink wat kritiek. Ze belooft nu op haar woorden te letten en scheldwoord neutraal te worden. Knipoog naar klimaatneutraal natuurlijk. Mocht ze toch gaan schelden, dan belooft ze dat goed te maken met een aardige uitspraak.